Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er gewoon pijlen en knallers kunnen worden afgestoken tijdens Oud en Nieuw. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen met een nieuwe wet landelijk al het consumentenvuurwerk verbieden. Ze vinden dat er te veel nadelen zijn. Honderden mensen die gewond raken, dieren die gestrest onder de bank zitten... een hoop dingen die vernield worden en de natuur die wordt vervuild. Het ging er gisteravond over in de Tweede Kamer... maar aan een meerderheid eh, ziet een vuurwerkverbod niet zitten. Een verdrietige avond in Kerkrade. Duizenden mensen liepen daarmee in een stille tocht voor Gino. jongetje van negen verdween vorige week uit de speeltuin en werd dood teruggevonden. Bij de stille tocht waren ook veel kinderen. Ik vond het best wel jammer voor hem. Hij had nog een heel leven voor zich. Hij is pas negen, net zo oud als mij. Dus ja. Ik ken hem van mijn geboorte en hij is mijn beste vriend. Eh, ik ken hem al super lang en hij is gewoon een lieve jongen. De moeder en de zus van Gino hielden aan het einde van de tocht een toespraak waarin ze iedereen bedankten. Vanavond is er nog een tocht, dan in Maastricht waar Gino opgroeide. Het is voor veel middelbare scholieren een spannende dag... want de meeste eindexamenleerlingen horen of ze zijn geslaagd. Alleen flink balen voor VMBO, basis- en kaderleerlingen... zij moeten nog een week wachten op de uitslag. En een bijzondere uitvinding van drie muzikanten in Koevoorde in Drenthe. Ze hebben een oude SRV-wagen, zo'n supermarkt op wielen, omgebouwd tot podium. Je parkeert de bus, klapt het podium uit, plugt je instrumenten in en klaar ben je. Scheelt dus een hoop opbouwtijd. Ja, iedereen loopt in hetzelfde probleem aan. Van uh, altijd dat afbouwen en laat uh, thuis komen. En eh, die, als de vrouw dan zegt, oh, wat blijf je toch zo lang? Kun je nou kun je gewoon twee biertjes extra nemen, zeg maar, noem maar wat. Nou laat thuis hebben zelf een probleem. Dan hebben we zelf een probleem. Eh, dan is het ook terecht. Hij zegt dat als hij om drie uur ergens moet spelen... hij om vijf voor drie nog kan komen aanrijden. Je zult ze alleen niet zo snel aan de andere kant van het land zien... want de wagen mag maar 45 km per uur. Het weer de dag begint zonnig... maar vanmiddag kan in het oosten en in Limburg een bui vallen. Het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden staat op de A7 Hoorn richting Zaanstad 4 kilometer file tussen Purmerend Noord en de afrit Weidewormer. En tot zover de verkeersinformatie.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 maar zegt nog niets over slachtoffers. De Poolse president Duda heeft kritiek geuit op de Duitse bondskanselier Scholz... en de Franse president Macron... omdat ze in gesprek blijven met president Poetin... Volgens Duda geeft dat de schijn van legitimiteit aan iemand die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden in Oekraïne. En Nederland telt meer 100-plussers. Er zijn er nu bijna 2600. En dat zijn er 400 meer dan vijf jaar geleden, meldt het CBS. Acht op de 100-plussers is vrouw. Het weer, eerst af en toe zon, geleidelijk meer wolkenvelden...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 what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up. Cause me need little fire in my life. What's a long time me no get to see you.